Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Alcohol, diamanten, caviar uit Rusland komen de VS niet meer in. Amerika heeft nieuwe strafmaatregelen afgekondigd. Luxe producten vanuit Rusland worden geweerd en ook wil Amerika ze niet meer naar de Russen versturen. En alles wat van Rusland naar Amerika komt wordt waarschijnlijk duurder, waardoor er minder uit Rusland wordt gekocht. Ook de EU wil meer sancties tegen Rusland. Vitesse gaat in de verkoop. De Russische eigenaar Valery Oif heeft besloten om zijn aandelen van de club uit Arnhem te verkopen. Hij zegt dat het hem veel pijn doet om zo afscheid te nemen, maar dat hij het in het belang van Vitesse doet. Je hoort een sportverslaggever van Omroep Gelderland. Het lijkt erop dat het hem nu wat te heet onder de voeten is geworden, nadat eh, Europa natuurlijk sancties oplegt aan Russische oligarchen. We hebben al gezien dat Roman Abramovic, een vriend van Oif, Chelsea heeft moeten verkopen. Ja, en nu gaat uh, Oif hetzelfde doen met Vitesse. En dat terwijl hij zelf nog niet op een sanctielijst staat. Door het vertrek verliest Vitesse een eigenaar met een goed gevulde bankrekening. De Rus stak ruim 100 miljoen in de club en dekte alle verliezen. Minister van Wonen Hugo de Jonge wil strenger meekijken bij bouwplannen voor nieuwe huizen. In zijn plannen staat dat over twee jaar jaarlijks 100.000 woningen gebouwd moeten worden. En als gemeentes en provincies te weinig bouwen, gaat die streng zijn. Wonen is een grondrecht, maar voor te veel mensen een nauwelijks bereikbaar voorrecht geworden. En daarom moeten we de regie hernemen. Het huizentekort is groot. Daarom wil hij 15 grote locaties waar extra gebouwd kan worden, kantoren sneller ombouwen en meer flexwoningen. Dat laatste vinden gemeentes nu eng en raar, weet Jonas uit Soest. Hij had een tiny house, maar mocht het van de gemeente nergens neerzetten. In de eerste instantie kregen we het antwoord dat er niet mocht worden gebouwd in het buitengebied. Want we zijn nu in het buitengebied. Eh, en de tweede keer dat we de vraag hebben ingediend was het antwoord dat er sprake zou zijn van meer stenen. Maar ik zie daar nu nieuwe huizen staan. Ja, ik heb het gevoel dat de gemeente dit of als, niet als prioriteit ziet... en dan een reden uit de juridische doos haalt om nee te kunnen zeggen. Heb ik het weer nog. In het zuidwesten valt wat regen vanavond. Verder is het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 7. Morgen ook droog, veel zon en het blijft zacht, een graad of 15.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 De Europese Unie wil meer strafmaatregelen tegen Rusland. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat er een vierde pakket aan maatregelen komt. ook Amerika komt met extra sancties tegen de Russen. ook Instagram is nu in Rusland verboden. Het is het derde platform dat nu wegvalt voor de Russen, naast Facebook en Twitter. De Russische eigenaar van Vitesse, Valery Oif, gaat zijn aandelen in Vitesse verkopen. Hij treedt ook terug als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Oif kwam onder vuur te liggen omdat hij zich niet wilde uitspreken tegen de Russische inval in Oekraïne.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 Oh, en ik weet donders goed waarom ik zoveel van je houden kan. Maar je wordt snel ouder. En je groeit zo hard, je past mijn schoenen. weet wat je wel. kan je niet meer terug. Blijf nog even wie je bent. Groei niet te hard, mijn kleine vent. Luister even, kleine heer. Het is nu te laat, ik kan niet meer. to making money So she smiles But that's cruel If you knew what If you knew what was after Sometimes you wonder And she laughs Sometimes you won't and you.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 Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer. zeg ik jou dat het over is. Ik speel al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer.